Dit is Martijn Nijhuis met het NOS. Minister Schippers is geschrokken van de gebeurtenissen in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. De inspectie voor de gezondheidszorg schorste daar vier cardiologen. Volgens de inspectie is er een acuut en ernstig gevaar voor de veiligheid van de patiënten. Het ziekenhuis heeft de polykliniek van de cardiologie gesloten. Schippers vindt de situatie niet goed voor de sector. In Syrië is vandaag de 40.000ste doden gemeld sinds de opstand tegen president Assad begon. Een mensenrechtenorganisatie in Syrië heeft het aantal doden sinds de opstand bijgehouden. De helft van de doden zouden burgers zijn. Verder zijn 10.000 regeringsmilitairen en ongeveer evenveel opstandelingen omgekomen. Oud-VVD-leider Wiegel vindt dat de JOVD morgen spreekrecht moet krijgen op het najaarscongres van de VVD. De jonge organisatie wil ook meepraten over het regeerakkoord. VVD-leider Rutte zei vorige week dat hij vijf minuten van zijn spreektijd aan de JOVD wil afstaan... Maar het hoofdbestuur van de partij is daar niet voor. Wiegel dringt er nu bij het hoofdbestuur op aan om het standpunt te herzien. Een man van 36 uit Eindhoven is twee jaar gemarteld en als slaaf gebruikt bij het telen van hennep, heeft het Openbaar Ministerie gezegd in de zaak tegen twee hoofdverdachten. Het slachtoffer kreeg ruzie over geld met de twee. Als straf werden volgens het OM nietjes in het hoofd van de man geschoten en werd zijn voorhuid aan een plank geniet. Ook werd hij gebrandmerkt, gestoken met een bijtel en werd zijn nek met spanbanden dichtgeknepen. In Nijmegen is een hei-installatie omgevallen en op een afscheiding langs de openbare weg terechtgekomen. Er zijn geen gewonden gevallen. De installatie stond vlakbij station Nijmegen op de plek waar een theater wordt gebouwd. De arbeidsinspectie doet onderzoek. De weg waar de hei-installatie boven hangt is afgezet. Het weer. Vanuit het westen wordt het droger. Het is een graad of 8. Morgen bewolkt en smiddags regen en dan opnieuw zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van 4 kilometer en langer staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... voorknopend Hoevelaken 4 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht bij Oude Kerk aan de Amstel 4 kilometer. Voor opruimwerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht.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 Dan is hij er wel opeens. Hè? Aflevering 47, 23 november alweer. De lijst 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook natuurlijk drie platen uit de lijst moeten verdwijnen. Alanis Morissette en Guardian doen dat na 17 weken. Michel Kimonaka Bones na 11. En Sam and the One Bom Bom ondertussen 8 weken in de lijst gestaan, maar nu er dus alweer uit. Snel stijgen Tom Odell en de Love. 8 plaatsen winst voor hem, die komt er straks eraan. De snelste dalen die was voor Coldplay deze week. Hurts Like Heaven zakt in één keer 11 plaatsen naar beneden. Langs genoteerde plaat is er voor eh, Fun Some Nights ondertussen 18 weken in de lijst. Ze zakken wel een stukje van 33 naar 37. En daarmee zijn die toch ook bijna uit de, de lijst verdwenen. 23 november kennen we ook wel uit de geschiedenisboeken namelijk. 1890, het groot hertogdam van eh, Luxemburg. Dat wordt losgemaakt uit de personele unie met Nederland. In 1940 was het het eerste illegale nummer toen nog van de waarheid. Die verschijnt in eh, een oplage van een kleine 6000 stuks. Liechtenstein wordt eh, lid van de Raad van Europa. Dat gebeurde op 1978, op dezelfde 23 november. En in 1991 wereldwijd wordt bekendgemaakt dat zanger eh, Freddie Mercury op dat moment leidt aan AIDS. De zanger die wij kennen natuurlijk van A Queen en een hoop goede hits die hij gemaakt heeft. Dan gaan wij verder met de lijst van Europa. Net voor het nieuws hoorde je nog een stukje, je hoorde hem helemaal eigenlijk, van Colvin Harris en de Florence Wells, Sweet Nothing op 19.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 Close my eyes and I still see you lying here next to me. Wearing nothing but a smile. I gotta leave right away. Counting cracks along the pavement to see you face to face. Thinking about the conversation. I know I'm not one to change. I've never the troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if i will have the strength to stand. Oh, oh. trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh. I know you're no good, but you're stuck in my keep doing the same damn thing, thinking one day we gon' change. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it en Flowrider, de Troublemaker. In de vijfde week gaan ze omhoog van 22 naar 16 toe. De Four Lawson Standing in the Dark. In de vierde week gaat hij omhoog van 24 naar 17. Deze week in de lijst drie zittenblijvers. De eerste komen we tegen op plek 15. Voordelisten stellen zichzelf dus voor. Mr. Worldwide en TGR, oftewel Pitbull, TGR en Don't Stop the Party. De zesde week blijven zitten op plek 15. people in here know me. 80,000 people in London, Wembley.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 Ook weer gewoon een flinke stap door Alicia Beth Moore, oftewel A Pink. De Amerikaanse zangeres en op haar eh, eerste album liep Pink vooral R&B en rap horen. En nu het steeds meer een beetje de rockkant op en dat natuurlijk ook eh, met deze plaat. Die misschien wel ja, iets meer de popkant ook een beetje pop-rockkant op gaat, uh, Try... Derde week omhoog van 21 naar plek nummertje 14. 13 voor Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together Zak langzaam weg. En van 7 zak het naar 12 gaan ook de Manfort Sans. I Will Wait. Deze plaat doet het goed dan. Diamonds van Rihanna. 9 weken in de lijst. Vorige week nog 19, nu 11. en Diamond. En voordat we dan richting top 10 gaan, eerst eens even achterom kijken weer. Christina Aguilera, Your Body. In de tiende week zak het van 10 naar 20. In de vijfde week uh, zes plaatsen omhoog naar 19. Calvin Harris en Sweet Nothing. De Swedish House Mafia en John eh, Martin. Don't You Wear a Child staan nu 10 weken in lijst en verdubbelen hun plek. Vorige week namelijk 9, deze week 18. Lawson Standing in the Dark in de vierde week omhoog van 24 naar 17. En Only Murs, Florida, the Troublemaker staan nu vijf weken in de lijst van 22 omhoog naar 16. Op 15 blijft staan in de zesde week Pitbull TGR Don't Stop the Party. En Pink gaat zeven plaatsen omhoog met haar try in haar derde week naar 14. Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. In de 14e week zak het van 8 naar 13. Net zwart meezakken, maar dan van 7 naar 12 in de 10e week. Manfred Sons, I Will Wait. Rihanna en Diamonds in de negende week dus omhoog van 19 naar plek 11 toe. En nummer 10, eh, die is voor Alicia Keys, The Girl on Fire. De elfde week zakt zij van 4 naar 10 toe. En die slaan we dus ook eh, even over vandaag. Wel voor je klaar op staan, dat is eh, Sheryl Cole. Na de achtste week van 11 omhoog naar 9. Let's screw you. We can love, not like this. You broke me down.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 En deze mannen blijven ook zitten waar ze vorige week zaten. De One Direction. Live While We Are Young. In de achtste week nog steeds op nummer 5. week blijft ze weer zitten op die vijfde plek. Bruno Mars blijft ook zitten op plek 6. En vorige week was ze nog de beste van Europa, Carly Ray Jepsen. Maar nu houdt het toch een beetje op. In de tiende week zakt Disc is van 1 naar 4 toe. En straks voor jou de nummer 3, Robbie Williams en Candy in de zesde week omhoog van 12 naar plek nummer 3. Cause dus alweer 07 eh, weken in de lijst. Adele en eh, Skyfall. In die zevende week gaat ze nog een plekje verder omhoog ook. Hè. Van drie omhoog naar twee toe. Robbie Williams kende die daarvoor. Die ging van 12 eh, naar 3 toe.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 heeft hij die bovenste plek in Europa gevonden. De Gangnam Style. Negen weken heeft hij erover gedaan om van, eh, op die nummer 1 te komen. En nu van 2 naar 1. Adele Skyfall van 3 naar 2 en Robbie Williams Candy ging van 12 naar 3 toe. Carly Rae Jepsen zakte vanaf de bovenste plek naar 4 en One Direction bleef staan. Live While We Are Young, Bruno Mars, Locked It Out of Heaven, Train Bruises, Tom Odell Not Love, Cheryl Cole, Screw You... En Alicia Keys, The Girl on Fire, was de top 10 van deze week.